Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De hulp aan pleegkinderen schiet tekort door gebrek aan goed leiderschap in de pleegzorg en de jeugdbescherming. Dat concluderen twee inspecties die beide sectoren onderzochten... naar aanleiding van het meisje dat zwaar werd mishandeld in een pleeggezin in Vlaardingen. Volgens de inspecties is de screening van pleeggezinnen goed en doen medewerkers hun best. Maar de werkdruk is te hoog, waardoor medewerkers de kinderen niet vaak genoeg zien en spreken. Ook worden er te weinig controles uitgevoerd en verder werken zorgverleners vaak langs elkaar heen. Beter management zou daar verandering in moeten brengen. De politiek moet erkennen dat de rellen zaterdag in Den Haag rechtsextremistisch waren. Dat zei het hoofd van de AIVD, Erik Akerboom, gisteren in de Tweede Kamer. Aan de rellen in Den Haag deden rechtsextremisten mee die bekend zijn bij de AIVD. Die mengen zich graag in geaccepteerde demonstraties om mensen mee te slepen. Er waren volgens Akerboom geen linksextremisten aanwezig. Maar het gerucht dat die er zouden zijn heeft mogelijk wel olie op het vuur gegooid. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het geweld in Den Haag. In Hoofddorp is het gisteravond onrustig geweest door demonstranten bij een asielzoekerscentrum. De radicaalrechtse groep Pegida wilde bij het AZC een Koran verbranden... en stuitte daarbij op tientallen tegendemonstranten. Die gooiden met vuurwerk, stenen en verkeersborden. De ME voerde charges uit, zeven mensen werden opgepakt. Aan het eind van de avond werd het weer rustiger in de wijk. De gemeente had de Koranverbranding in Hoofddorp aanvankelijk verboden... maar na een kort geding mocht de Pegida-actie onder strikte voorwaarden toch doorgaan. Het weer. Vannacht kan in Limburg wat regen vallen, minima tussen 5 en 13 graden.